van 7 uur. Anouk Thijssen met het journaal Bij de Fraude Helpdesk hebben organisaties dit jaar veel meer schade door identiteitsgegevens via het internet op straat komen te liggen. Ook zijn organisaties soms op de werkvloer slordig met documenten. De bouw was het afgelopen kwartaal de sterkst groeiende bedrijfstak in Nederland, zegt het CBS. Het vertrouwen van de ondernemers is groter dan ooit en ze zijn positief over de werkgelegenheid in de bouw. Op jaarbasis groeide de bouwproductie met ruim 10% vergeleken met vorig jaar en daarmee loopt Nederland in Europa voorop. De voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, wil Brussel verlaten en terugkeren naar Duitsland. Dat heeft de SPD'er gezegd in een interview voor de Duitse zender ARD. Het is nog niet duidelijk wat Schulz in Duitsland gaat doen. Hij maakt daar later vandaag in Brussel meer over bekend. In Nigeria heeft het leger in de zuidoostelijke deelstaat Biafra bij verschillende betogingen zeker 150 mensen doodgeschoten die demonstreerden voor afscheiding, zegt Amnesty International. Dat is gebeurd tussen augustus 2015 en augustus 2016. Amnesty bestudeerde tientallen video's en foto's en sprak met ruim 100 getuigen. Honderden mensen zouden zonder aanklacht zijn opgepakt en sommige van hen gemarteld. Het leger ontkent dat er weerloze activisten zijn gedood. Troepen zouden juist zeer terughoudend zijn geweest. Bladeren op het spoor zorgen ook vanochtend voor problemen. Volgens de NS rijden er, net als gisteren, minder treinen tussen Den Haag en Utrecht en tussen Schiphol en Nijmegen. Sinds vandaag moeten ook treinreizigers tussen Amersfoort en Ede-Wageningen rekening houden met een langere reistijd. Bladeren maken het spoor glad en door het slippen slijten de treinwielen. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 7 tot 11 graden. Morgen en zaterdag ook droog, maar wel frisser. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoude 6 kilometer, vertraging bijna 10 minuten. Op de A6 richting Muiden bij Almere Stad 3 kilometer, iets meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A7 van Horen naar Zaandam bij Purmerend Noord 3 kilometer, kost je ruim 10 minuten. Na 9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Beverwijk 5 kilometer. Vertraging zo'n 5 minuten. En na een ongeluk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... bij Rotterdam Centrum 4 kilometer, vertraging nu al ruim een half uur. Er zijn drie rijstroken afgesloten.